3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Aruba werden gisteren 176 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder waren dat er zoveel op één dag. Er liggen 40 mensen in het ziekenhuis in Oranjestad. De regering van Aruba nam afgelopen weekend strenge maatregelen. Zo is de avondklok verlengd en werden bars en nachtclubs gesloten. Op Curaçao kwamen er gisteren 23 nieuwe besmettingen mee. Dat is het hoogste aantal in 24 uur. Een groot deel van deze besmettingen zou zijn ontstaan... doordat een koor vorige week geoefend had. Koninklijke Horeca Nederland vreest dat er extra coronamaatregelen worden ingevoerd... die ook voor de horeca gelden. Zo is KHN bang dat onder meer in grote steden... een verplichte sluiting vanaf middernacht wordt ingevoerd. De branchevereniging zegt dat de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden... dus dat het terugdringen van het aantal besmettingen niet wordt opgelost met het eerder sluiten van horeca. Ook zou het een financiële klap betekenen voor veel horecaondernemers. Vrijdag komt het kabinet met nieuwe regionale coronamaatregelen. De politie is gestuurd op corruptie binnen de eigen organisatie en andere opsporingsdiensten. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in de Telegraaf. De ontdekking werd gedaan tijdens het omvangrijke EncroChats-onderzoek... waarbij agenten maandenlang de versleutelde berichten van criminelen meelazen. Ze zagen toen ook dat er politieinformatie werd gelekt. Om hoeveel corrupte agenten het gaat is niet bekend. Er is een speciaal anticorruptieteam opgezet om onderzoek te doen. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... heeft PvdA-leider Ascher zijn zorgen uitgesproken... over de stijgende coronacijfers. Hij spreekt van een gigantisch probleem. Ascher vindt dat het kabinet te weinig verantwoordelijkheid neemt... en belangrijke beslissingen te veel overlaat aan veiligheidsregio's. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond de 10 graden. Overdag zonnig, er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook de dagen erna blijft het mooi nazomerweer.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 And girl I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them way. With it, crew drop. to shelter Shelter for the night And this one could be heaven But she's looking down the 106.9.